werd doodgeschoten, vermoedelijk door een rechtsextremist. Een van de twee burgemeesters, Henriette Reker van Keulen... werd in 2015 levensgevaarlijk verwond met een mes. De dader vond haar te tolerant voor vluchtelingen. De lokale burgemeester van Diemen is aangehouden voor het stadhuis van Amsterdam. Hij wordt verdacht van het verstoren van de openbare orde en verzet bij zijn arrestatie. En volgens de politie spuugde hij op het politiebureau een agent in het gezicht. Volgens de Telegraaf liep een cameraploeg mee met de politie... en maakte de wethouder er bezwaar tegen dat hij werd gefilmd. Hij werd geboeid afgevoerd. De gemeente Diemen bevestigt dat de GroenLinks-wethouder en lokale burgemeester is opgepakt. Minister Bruins wil zich inzetten voor de komst van het WK voetbal voor vrouwen naar Nederland. Dat zou in 2017 moeten gebeuren. Volgens Bruins is dat een mooi idee, omdat vrouwenvoetbal steeds populairder wordt. Bruins was bij het WK in Frankrijk, waar Nederland Canada versloeg met 2-1. De VPRO-documentaire-serie Stuk heeft de zilveren Nipkoff-schijf gewonnen. De prijs voor het beste tv-programma wordt jaarlijks uitgereikt... door tv-critici en mediajournalisten. De radioprijs, de zilveren reismicrofoon... ging naar presentatrice Mieke van der Wij van Nieuwsweekend van Max... en NOS met het oog op morgen. Jeroen Pauw kreeg een prijs, de ere zilveren Nipkoff-schijf. Het weer nog vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen eerst zon, later stapelwolken en kans op een enkele bui.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 Heel klein waar, was dat wat ze toen hebben gedaan in 2013 vlak voor de grote verhuizing naar deze studio zijn ze toe geweest. ja, en nu hebben ze gewoon iets uitgebracht. een, uh, A Lake Inside. Dat is een album wat ze in maart hebben uitgebracht. En dit is een van de nummers eh, die erop staat. Thunderbird. En eh, Bo zegt, ja, Zandvoort is een speciale plek. Het, eh, het, is, het, het heeft iets. Het is een beetje een subcultuur. Zo ziet hij het dan. Nou, wij vinden dat fijn. Maar dus er dus gaat toch wel het nodige veranderen de, de, komende tijd. Dus dat sowieso. Welkom in het tweede uur van deze Alternative FM. ik zag er net even iets op ons, onze redactie-app iets voorbij komen over een stikstof beleid. Eh, er is een uitspraak eh, van de Raad van State. Nou, niet meteen in de paniek raken van... oh jee, wat, eh, wat, wat voor gevolg heeft dat? ik, ik heb iets even gezien wat... wat ja, dat, dat, dat heeft te maken, dat zou te maken kunnen hebben met onze Formule 1, die wij dus volgend jaar gaan hebben. er schijnt een uitspraak te zijn van de Raad van State Waarbij een aantal dingen op uh, eh, holte worden gezet. Eh, wat eh, te maken heeft met de uitstoot van stikstof. Eh, ten opzichte van eh, projecten die naast Natura 2000 eh, gebieden worden gedaan. En dat, dat zeggende heeft dat ook misschien wel betrekking op dat grote evenement van, van wat wij in mei gaan doen. Maar, en daar komt hij, er is inmiddels ook een crisisteam in, in wording. want er zijn natuurlijk een aantal ja, bestuurders in Den Haag toch een beetje zenuwachtig geworden. Want die denken van, oh jee, want straks kan dat niet door kan dat niet door, kan dat niet door. Eh, met, eh, met het gevolg dat eh, de hele boel lam gelegd wordt vanwege deze uitspraak. Dus men is dus nu bezig om een aantal van die zaken op te pakken. waarbij het grote openbare belang, en daar hebben we het ook met deze Formule 1 race over. Dus dat zou wel eens de uitsluitingsgrond kunnen zijn. Dus de soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend, zeg ik dan maar. Maar het is een beetje actueel nieuws wat, wat gestaan heeft op nu.nl maar eh, onze redactie heeft dit eh, opgepikt. Dus ik denk, ja, we zijn tenslotte ook een lokaal eh, radiostation. Dus we geven dit <laughs> nieuws ook maar even naar buiten. Ehm, straks gaan we Benjamin nog een keer voor de derde keer horen. Nu is het tijd voor Nederlandstalige zaken. En dit is ook een hele leuke band. want ik heb begrepen dat ze bezig zijn weer met een nieuwe single. Ja, er is al een live versie. Maar de studioversie, die is onderweg. dit is nog steeds de single waar we het eh, mee moeten doen staakt, was die andere. Eh, maar na de maan hebben we wel heel veel gedraaid. En dan komt hij nog maar een keer voorbij. Veline. Bang, als ik bang ben, kruip ik weg. stay ding af. Die stem die lijkt ontzettend veel op die van Frank Bond. Maar eh, ik, ik heb toch eh, te doen met Port of Call. Eh, in een grijs verleden hebben wij wel eens de Grote Prijs van Nederland gevolgd voor Alternative FM. En ik weet dat er een techneut, die zit hier boven, maar die komt straks hier naar beneden. En die zei van, ja, dit vind ik wereldmuziek dit is het laatste werkje van Port of Call. Eh, dat uh, wilde hij eh, met een crowdfunding actie op touw zetten. Deze Pieter van Vliet. Want die schuilt achter Port of Call. En dit is A Midsummer Night's Dream. Tussen haakjes Shakespeare. En komt van Clear en dan we Memories. Dat eh, is eh, het eh, nieuwe album van Port of Call. waarom zeg ik Frank Bond? waarom denk ik dat? Nou, hij heeft er ook... Frank Bond niet, maar wel het label King Forward Records... schijnt er voor een deel ook achter te zitten. Dus dat is ook een reden waarom we hem hier draaien. daarvoor Feline en Naar de Maan. En inmiddels gaan we nog eventjes door met ook nog even wat gesprekstof wat ik heb met eh, Benjamin. Want ja, ehm, dat is allemaal leuke en maar de muziek komt niet zomaar aanwaaien. Uh, nou heb jij dus een band. En, eh, want, want ik zei al, Sophie Platenkamp van Veline... die heeft haar scholing gedaan aan het conservatorium in Amsterdam. En daar heb jij je bandleden geloof ik vandaan, toch? Ik heb daar ook een paar muzikanten vandaan geplukt wel door de jaren heen. Kun je dat merken? Ja, ja dat, dat, zijn, dat zijn hartstikke goede muzikanten. Maar ja. niet dat er op andere, andere conservatoria geen, eh, geen goede muzikanten afstuderen hoor. <laughs> nee. nee, maar goed, eh, dat, eh, dat is de band die jou begeleidt als jij optredens doet. Ja, ja, en die, die, die heb ik de naam The Theory of Justice gegeven. Aha. En voor, voor aanstaande zaterdag dan staan we in de Melkweg om een nieuwe EP te releasen. En eh, dan hebben we uitgebreid met blazers en achtergrondzangeressen ook nog erbij. Kijk, en dat is dus Benjamin Fro en... The Theory of Justice. Klinkt goed. Ja, dat klinkt echt goed. Dus mensen, melkweg, aanstaande zaterdag. Eh, daar eh, gebeurt het. dat eh, is een, volgens mij achter het Leidseplein. Het is eigenlijk gewoon achter de Schaalburg. van, precies achter de schouwburg. Precies achter de Schaalburg. daar stond, daar vlakbij was ook nog een andere, een illuster zaaltje. Sugar Factory. Ja, ja, rest in peace. Ja, ja eh, is, eh, is, eh, die hebben we ja, ten, te graven gedragen, geloof ik. Dat vind ik wel weer, weer, erg jammer, want het is weer een podium wat, wat, wat weg is gevallen. En daar stonden ook vaak ook, goede dingen geprogrammeerd. Dus dit zijn allemaal van die dingetjes waarvan ik denk... Dit hoort eigenlijk niet. Zeker, erg, jammer, erg jammer dat we, die, dat we die tent verloren zijn. Ik heb daar zelf ook vaak gespeeld. En mijn, eerste album wat ik als Benjamin Fro uitbracht... Ja. Was ook daar in, eh, in, de kleine zaal daar in de Sugar Factory. Ja, dus dat, eh, eh, zat dus tegenover de Melkweg. Maar ja, je hebt nu met een grote sprong kom je in die, in die Melkweg zelf te staan. Ja, ja dat is natuurlijk wel weer heel erg fijn. overigens, over muziek gesproken en over het conservatorium. Hoe zit het met jouw achtergrond, muzikale achtergrond? Ik heb eh, wat muziekles gehad. Als, als klein kind heb ik in een, in, in een gezeten. Ja. Eh, en eh, later heb ik wat gitaarlessen gehad. En, en wat, wat, lessen, wat bandlessen in groepsverband. Ja. maar het meeste heb ik mezelf aangeleerd door gewoon, doordat ik een gitaar in huis had en daarop begon te en ja, ja, ja, ja. Dus, dus uh, op, op, die manier ben jij eh, eigenlijk met muziek verder gegaan. Ja, en bovendien zijn er weinig mensen die raplessen aanbieden. Dus dat, dat, was in ieder geval <laughs> in mijn tienertijd nog niet echt... een ding wat, wat er was. Nee, dus- <laughs> Oké. Goed, we gaan nadat wij deze, dit nummer van Lizzie V hebben gedraaid...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 is het deze Lizzie V met Little Big Secret wel. Maar dat heeft een reden. De productie is goed... De tekst is goed. En ook de clip die erbij zit is goed. Er is gewoon goed over nagedacht. En dat is de reden waarom wij dit nummer ja, eigenlijk een warm hart toedragen. En achter Lizzie V schuilt Lisanne Veenendaal en ze komt uit Rokanje. Daar kwam ooit een illustre band vandaan. Die hebben we ook eh, toen tijdens de uitzending dat, eh, dat zij hier was, hebben we hier ook eh, laten horen. Dat is Lemming uit de jaren 70 met Father John. dat zullen met name de oudere luisteraars, als we die hebben nog van Alternative FM, wel weten hoe dat klonk. Nou, dat was een hele act. Dat was een stevige band. En dan kwamen dan, dan kwam dan een danseres op. En die had al toen in de jaren 70. En dat was al vooruitstrevend. Ja, Marcus van Dam, dat was heel vooruitstrevend. Een doorschijnende jurk. Waarbij je bijna alles zag. En dat werd eh, niet gepruimd in die periode. Maar goed, eh, dat is ook uit Rokanje. En daar komt deze Lizzie Wie ook vandaan. Goed, het is eh, tijd voor de twee laatste nummers van Benjamin Fro. warm draaien voor natuurlijk zaterdag. De Melkweg. Samen met The Theory. En dan? The Theory of Justice. The Theory of Justice. Ja, ik moet even die naam een beetje in mijn hoofd stampen. En dan eh, komt het vanzelf wel goed. En een tijdje zit hij erin. En dan, eh, zit hij er ook echt in. Goed, eh, het laatste blokje van twee. We beginnen met het eerste nummer. En welke is dat? Dat is Space to Breathe. All right. well, well, well, well. Listen up, y'all. Hey. So, I remember when I was a young kid back in my teenage years. I remember shining like the sun did. The spaces were green round here, but things changed. I was raised in a place I used to love me. Differences would show me the way. But it changed to a place where if I'm not after money, the system wants to throw me away. But I just need some space to breathe. I still remember the streets, how they used to say, hey, be free, living the good life in paradise. Yeah. I need space to breathe, space to make beats, to create my dream. I remember when I was a teen, uncovering the spaces, discovering the scene. But it's discouraging to see corporate greed made the city like a theme park. What's the core belief behind more police that's gonna swarm the streets? I mean, really, it's a damn pity seeing Amsterdam City go from really damn pretty right to pretty damn shitty. Hope you understand and you wanna stand with me. It's getting busy and it's getting kinda gritty. So, how about we rewrite the route to keep the money out, showing what we all all about. Alternative spaces to recreate us so that we create us. And this is our house, we need space. Well, well, well, well, well, well. Things changed, I was raised in a place that used to love me. Differences would show me the way. But it changed to a place where if I'm not after money, the system wants to throw me away. But I just need some space uh, to breathe. I still remember the streets, how they used to say, be free, living the good life. And still remember how they used to say, be free. Living the good life, cause this is paradise. Ik wil nog even een korte shout-out geven naar een vriend van mij, Elton. Die is van ja vandaag jarig en hij luistert geloof ik. Dus een korte shout-out Elton, gefeliciteerd. Oké, <laughs> gefeliciteerd. Ja, ja, ja. wij zeggen dan eh, natuurlijk eh, dit. Eh, want ja, het, ik, ik, ik vond hem heel tof, dit nummer, Benjamin. Want dit, dit gaat over de creatieve kant van, van, van het hele verhaal. En, dat ook, ja. toch? Van, van, van Amsterdam en, en, en alle, alle gekke plekken beetje al kraak, kraakpandjes en, en, en, en alternatieve plekken die er vroeger waren, die langzaam maar zeker, of heel snel maar zeker, eh, verdwijnen. En waar plaats wordt gemaakt voor cafés waar je voor 6 eh, euro koffie kan drinken. Eh, vieze koffie kan drinken. <laughs> je bedoelt de hele moderne en hippe cafeetjes, dat soort werk. Ja, ja, eh, en, en, en, niet die, die, die, eh, hoe noem je dat? Een beetje dat, eh, ja, vieze, vette cafés. ja, waar je nog een, een een of andere kleffe tosti kan krijgen. Met, en, weet en een goede band kan zien. Precies, ik wou net zeggen. Dat soort, dat soort teksten. goed, dit is wel eentje waarvan ik zeg... nou, die komt ook regelrecht uit de straat vandaan. moet ik ook bij zeggen. Want ik heb ook echt naar de tekst zitten luisteren. En ik heb er ook een beetje van zitten genieten. Dus, eh, dus eh, wat dan, ja. De laatste. De laatste. Ik zou, ik zou natuurlijk niet eh, hier weg kunnen gaan zonder mijn nieuwe single gedaan te hebben. The City. The City, inderdaad. Oké. Okay, okay. In the city I live, in the city I live, in the city I love. Well, in the city I live, in the city I live, in the city I love. Not everyone could choose if they rent or buy. I can see my city get gentrified. See the value of properties meant to rise. So when the contract's over, the rent will rise. See the picture? Rich getting richer and the power only getting more centralized. City starts looking like an enterprise. So you're telling me I can't afford a place in the amazing city I was born and raised in, and I ain't even part of the conversation. Raise your hand if you identify. Raise your hand if your rent's too high. Raise your hand if you getting by with some nine to five and you're sick and tired of trying to find a way to spend a little less time trying to pay the high rent on time, yo. The landlord calls, your rent's too late. Your contract's over and he just can't wait to see me leave. Make it an Airbnb, but what about me? I can't afford to be in the city I live in, the city I live in, the city I love. Mm, the city I live in, the city I live in, the city I love. Yeah, born in a place that feels like home. You expect me to leave it alone. You reject me, the reason is though. What you need that reasoning for? What the hell is a young man supposed to do when you lose the only place called home to you? Anybody here empathize with anyone in here? Get their hands up high, let's whip up a move, get energized. The revolution won't be televised, the execution will be in your hearts and minds. That we're humankind, we are not defined by corporate lies that we're taught to buy, but by the love we share, all sorts and kinds. Put up your hands if you are on my side, get involved to get organized. The landlord calls, your rent's too late, your contract's over, and he just can't wait to see me leave. Make it an Airbnb, but what about me? I can't afford to be. In the city I live, in the city I live, in the city I love, the city I love. Whoa, whoa, whoa, whoa can't afford to be. Whoa, said. And now I can't afford to live in this place I was born, I was raised here. That mm-hmm. Dat was hem, yes! Ja, ja, ja, ja, ja. Dankjewel. Ja, de city, eh, maar dan eventjes in de village. Eh, maar goed, als wij van Zandvoort Amsterdam Beach maken... dan is het gewoon nog een onderdeel van de stad. Maar goed... Eh, voor je het weet is het hier ook zover, hè? Pas maar op. <laughs> ja, laten we maar niet te veel. Want ik moet me ook nog in het dorp vertonen. En als ik te veel zeg iets met Amsterdam te hebben... dan word ik ook met pek en veren straks buiten het dorp getumpt. Dat lijkt me niet heel verstandig. Maar goed, dank je voor, voor de bijdrage. <laughs> Dank je voor de uitnodiging. Eh, graag gedaan. Ehm, tijd weer voor eh, even andere zaken, beste vrienden. Want eh, er is een storm op komst. En wie heeft het erover? Michel Ebbe. One. me thinking daddy wouldn't be heard. Reconciling isn't not my style. Hope the comment was worthwhile. I see you staring at me though. I see you staring at me. That bitch got a lot of nerve. Got a lot of nerve. Talking shit about me, thinking that it wouldn't be heard. Reconciling hostile. Hope the comment was worthwhile. I see you staring at me though, heavily waving this piece of paper in her face, cause she's hitting menopause and she can dance that long like she used to. Head is hot as fire, her legs are getting tired, and now she's crying in the bathroom. bathroom. That bitch needs to calm the fuck down. Barging in a stage and demanding that we start now. Ain't nobody gets away. Talking to my girl that way. I play my revenge as I greet her. Heavily waving this piece of paper in her face, cause she's hitting menopause can't help it cause you're triggering me En Me is dit eh, van eh, Elineman. En uh, eh, Sears is, de, is eigenlijk de single. Maar we hebben de EP inmiddels nu ook een week in bezit. Tantrum heet de EP. daar is nog iets mee met die Elineman. Want jij hebt ook, geloof ik, nog een radiooptreden gedaan... ergens in Amsterdam, Benjamin. en wat gebeurde er toen? Ik heb een, een leuke anekdote over ja? Man. Ik eh, mocht spelen bij, bij Radio 5. Ja? En daar werd eh, mij gevraagd om voor het einde van de, eh, de uitzending... een liedje uit te kiezen om te draaien. Ja. Ehm, en het moest een beetje rekening houden met het Radio 5 publiek. Dus liever geen rap. Dus ik, nou, ik had lang nagedacht en uiteindelijk dacht, toen viel het namelijk de eerste 150 favoriete nummers van mij al af. <laughs> Ehm, dus toen heb ik lang nagedacht en toen dacht ik, nou, ik ga voor Brown Sugar from D'Angelo. Yeah. En ik kom daar aan in de studio en ze zeggen... Nou, nou ja, dat is precies jammer, want gisteren was Eline Man hier. En die <laughs> heeft ook al Brown Sugar van The Angelo gedraaid. Dus uh, Eline Man had jouw eh, favoriete nummer gekaapt. Eh, zonder dat zij het wist natuurlijk. Hè? zonder dat zij het wist. Dat was onbewust. Maar, dat is onbewust. dus dat is de, link. Ja, dat is de link tussen met Eline Man. Je hebt er nooit in het echt gesproken. Maar, nee, maar dat, zal wel komen, denk ik. We gaan nog ah, even ah, dat, het, festival tegenkomen. Ja, want de sound is een beetje eh, in het verlengde weer eh, van jou. Dus, eh, het, een beetje. Ja. Bigger Than Me, vond je het leuk? Ja. ja. Staan er, nog, staan er nog optredens bestaande? Ja, Melkweg. Hè? Die, die aanstaande zaterdag met de Theory of Justice. Ja, daar, speel ik meestal mee met, met die band. Ja. En ja, daarna, we gaan een hele leuke zomer hebben. We gaan op Sunnyside Up Festival spelen. Ja. En eh, we spelen op het eh, openingsfeest van de, de RUG in Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen. Dus dat eh, staan allemaal leuke dingen gepland. Dus, dus jij hoeft je niet te vervelen de, de komende maanden? Zeker niet, nee. vond het leuk dat je geweest bent? Ik vond het leuk om hier te zijn. Ja, en wij ook. Dus, ik zou zeggen, zeg het voort binnen de gemeenschap, de community, eh, wat eh, zich te maken met, eh, met hip-hop, soul en noem maar op. Dus die, dat, met dat rauwe ravelrandje, daar zijn wij zeer geïnteresseerd in. We hebben er al twee, Benjamin, jij dus en Kelis uit Rotterdam. En nou ja, een beetje Elineman en een beetje uh, Viv in de Lighters. Nou, dan, moet, dan is het toch een aardig beginnetje, denk ik, al aan de gang. Ik, ik zal ze zeggen dat ze welkom zijn hier. Ja, zeker. Dank voor je komst, Benjamin. Dankjewel. Oké. Okay. Um, ehm, dan hebben we natuurlijk nog uh, Port of Call liggen. En dat gaat over de Cadillac uit 1967. so here for have for being bad. It's just, it's just from being the one. got Eh, zal zij optreden. Eh, en dat eh, gebeurt in het Pompstation in Amsterdam. Fabiana Dammers met The Girl You Love. Daarvoor Dead Man's Mouth van Catskills. En straks hebben we natuurlijk nog Vaderveugen met Peaceful Radio. Ik zeg tot volgende week. En we sluiten af met deze van onze vrienden van Alaska. Beetje een wat psychedelisch nummer. Het is ook eh, terug te vinden op eh, Plea for Peace. Het eh, laatste album van de mannen. En dit nummer dat heet Boy and Girl. Dag! Break free, boy. Like a proper Freddie Mercury. boy. Let them clip your wings and tell you where to go. your memory's almost full, and you can't tell false from true.